12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Volgens de democraten in de VS heeft president Trump mogelijk wel degelijk de wet overtreden... door zich te bemoeien met het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Mueller. Op basis van het vandaag verschenen rapport zei minister van Justitie Barr... dat Trump niets verkeerd heeft gedaan. De democraten zien juist bewijs van het tegenovergestelde. Ze willen Mueller horen in het parlement. De kliniek in Den Dolder, waar Michael P. werd behandeld... gaat niet eerder sluiten dan 2025, zoals ook was gepland... heeft minister Dekker gezegd in een gesprek met inwoners van het dorp. Die willen vervroegde sluiting na alle gebeurtenissen rond P., de moordenaar van Anne Faber. Dekker belooft wel dat er in ieder geval dit jaar geen zware gevallen zoals P. meer in de kliniek worden opgenomen. Minister Schouten negeert het Europese pulsvisverbod dat op 1 juni ingaat en geeft een kwart van de vissers tot eind dit jaar een vergunning. Volgens haar moet het onderzoeksprogramma naar vissen met elektrische stroom goed worden afgerond. Wat Brussel daarvan vindt is onduidelijk. Schouten overweegt ook naar het Europese Hof te stappen om het pulsvisverbod van tafel te krijgen. Apeldoorn organiseert toch een openbare herdenking van de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het was eerst de bedoeling om alleen een besloten bijeenkomst te houden maar er bleek veel vraag naar een openbaar moment op 30 april. Dan is het tien jaar geleden dat Karstatus met zijn auto op het publiek inreed. Zeven mensen en hij zelf kwamen om het leven. En regisseur Pieter Verhoef is overleden. Naast films en documentaires was hij ook betrokken bij tv-programma's, zoals Jiske Vet. In de jaren tachtig won Verhoef een gouden kalf met de film Het teken van het beest. Het waargebeurde verhaal over een Fries die vier agenten doodschoot... Pieter Verhoef is 81 geworden. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder.